Een boekraad met het NOS Journaal. De politie in Italië heeft een leider van de maffia-clan Ndrangheta opgepakt. Domenico Bellocco had zich verstopt op een boerderij in de zuidelijke regio Calabrië. De 44-jarige Bellocco werd sinds vorig jaar gezocht voor onder meer drugshandel. Rechercheurs kregen deze week een tip die ze op het spoor van de maffiabaas zetten. De Ndrangheta is een van de machtigste criminele bendes ter wereld... en handelt voornamelijk in drugs zoals cocaïne. Op de N382 bij Koevoorde is vannacht een man om het, om het leven gekomen... toen hij met zijn auto frontaal op een tegenligger botste. In de andere wagen die in brand vloog zaten twee vrouwen. Volgens de politie konden ze op eigen kracht hun voertuig verlaten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In steden in Peru zijn de afgelopen dagen duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de afzetting van de populaire president Vizcarra. De betogingen verliepen over het algemeen rustig, maar op enkele plekken kwamen tot botsingen tussen betogers en de politie. Daarbij zouden elf mensen gewond zijn geraakt. De partijloze president Martin Vizcarra werd afgelopen maandag door het parlement afgezet... nadat hij was beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. De op één na hoogste leider van terreurorganisatie Al-Qaeda... is drie maanden geleden in de Iraanse hoofdstad Teheran geliquideerd. Dat bevestigen vier Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen aan de New York Times. Abu Mohammed al-Masri werd op 7 augustus neergeschoten door twee huurmoordenaars op een brommer. Masri wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Daarbij kwamen 224 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.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 ocean fall and my bottle shine, my bottle shine.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 he sang, I've been traveling. shit. I don't even be asking them who that chick, uh huh, who that chick, nah. That's pitiful, that's so average. Why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they bugging and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes. I just that you like. Baby, I'm Z ZFM. You What a waste of time The thought crossed my mind 对。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 in the street.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 does it mean without your love? If I could try. can change your life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 but don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion. And neither you're secluded Thinking you'll never get your chance and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to van Zandvoort, op 106.9 FM